Annette Schut met het NOS Journaal. Vanaf het balkon op het Sint-Pietersplein in Rome heeft de nieuwe paus Leo XIV opgeroepen tot een einde aan alle oorlogen. In zijn eerste zondagsgebed vroeg de paus om een duurzame vrede in Oekraïne en een staakt het vuren in Gaza en vrijlating van alle Israëlische gegijzelden. Het plein stond vrijwel helemaal vol met mensen die de nieuwe paus wilden zien bij zijn eerste mis. Hij las daarna het Regina Caeli voor. In Gaza zijn vannacht negen mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen, melden lokale gezondheidsautoriteiten. Bij twee aanvallen werden tenten in Ganyonis geraakt, waarbij gezinnen met kinderen omkwamen. Israël heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Het leger zegt steeds dat alleen Hamas-strijders het doelwit zijn... en probeert naar eigen zeggen burgerslachtoffers te vermijden. Het wijt de burgerdoden aan Hamas, omdat de militanten opereren in dichtbevolkt gebied. Woedende voetbalsupporters van Sevilla hebben vernielingen aangericht aan het trainingscomplex van de club. Ook werden medewerkers bedreigd door ongeveer 100 hooligans. FC Sevilla verloor gisteravond met 3-2 van een club uit Vigo. Na de wedstrijd was de situatie zo dreigend dat spelers niet weg konden en de nacht moesten doorbrengen op het sportcomplex. In Sri Lanka zijn bij een busongeluk zeker 21 mensen omgekomen. De bus gleed in een afgrond in het midden van het land. Waardoor dat kon gebeuren is onduidelijk. 14 anderen, onder wie de chauffeur, zijn na het ongeluk levend uit de bus gehaald. Zij zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden en 25 graden in het zuiden. In het noordoosten kan wat bewolking voorkomen. Ook morgen zonnig en droog bij dezelfde temperaturen. Wel staat er dan wat meer wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog een paar files op de Noord-Hollandse wegen. Zo heb je nog 10 minuten vertraging bij Alsmeer als je over de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar rijdt.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 Yeah. Come on. I got a million different flavors, for the boys they can't get enough. That's right. I'm under your skin, you're begging me for more. watch you go. van ZFM. you could ever care for me Roseanne delicious, just lovely and delicious.